4 uur. Dit is Maud Schreurs met het NOS Journaal. Tegenstanders van Zwarte Piet in Maasluis. Daar worden honderden agenten ingezet, net zoveel als bij een risicowedstrijd. En ook moet iedereen die bij de intocht van Sinterklaas wil zijn door detectiepoortjes. De grote brand die sinds zondagochtend woedde bij een bandenopslag in het Brabantse Zomeren is uit. Dat heeft de burgemeester gezegd op een persconferentie. Er komt alleen nog wat rook uit de gesmolten berg autobanden. De overlast door rook en stank was groot. Veel omwonenden hebben last van roetschade aan hun huis. De oorzaak van de brand in het recyclebedrijf in Zomeren is nog onbekend. De mosselsector is minstens 10 miljoen euro aan omzet misgelopen... door het gif dat in juni werd aangetroffen in de Oosterschelde. Vanwege het gif was er minder vraag en dat leidde tot een lagere prijs... zegt de voorzitter van de Vereniging van Mosselhandel van Zandbrink. Inmiddels is de omzet weer normaal, maar de prijs voor mosselen blijft laag. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit kwam in juni met een verbod op de verkoop van mosselen uit een groot deel van de Oosterschelde vanwege de vondst van een gif. Een maand later werd het verbod opgeheven. Jongeren kunnen voortaan vanaf hun zeventiende hun rijbewijs halen. De tijdelijke regeling is een succes en wordt omgezet in een wet, heeft het kabinet besloten. Wie slaagt voor zijn rijbewijs mag ook al voor zijn achttiende gaan rijden, mits begeleid door een volwassene. Het weer zonnig, alleen in het zuidoosten nog bewolking. Het is fris met maximaal 6 graden. Morgen eerst zon, later meer bewolking en in het westen wat regen. Ook zondag wat regen, het wordt zo'n 6 graden. En dit was het Dit is René Passet van de ANWB. Voorlopig een vrij normale avondspits in de Randstad. Dit zijn de files met wat meer vertraging. De A2 Utrecht Den bos tussen Culemborg en de afrit Geldermalsen. 2 kilometer. De A1 Amersfoort Amsterdam door een kapotte auto bij Hilversum Noord 4. De A4 Amsterdam Den Haag tussen Hoofddorp en Zoeterwoude Rijndijk 13 na een eh, ongeluk. De weg is inmiddels weer vrij trouwens. Op de A5 Hoofddorp Amsterdam nu een file bij Knop het Raasdorp na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht.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 Op nummer 40 vinden we Dior samen met Elvis Crespo met Bailar. Nummer 39 dan in handen van Alvaro leggen met Sofia. De twee eigenlijk zomerse platen. We hebben bij de tweede en de eerste positie gezien. Nummer 38 dan Charlie Poet samen met Selena Gomez met We Don't Talk Anymore. En nieuw binnengekomen op nummer 37 is uh, eh, Naked met Sexual. 36 in de handen van Shawn Mendes met Treat You Better... en 35 van Martin Garrix in The Name of Love. Nummer 34 Adele met Water Under the Bridge... en op nummer 33 Lucas Graham met Mama Says. De nummer 32 is uh, Summer on You van Sam Veld... en I Got You van Bebe Rexa is nieuw binnengekomen op 31... Op nummer 30 vinden we Mike Perry met The Ocean. En op nummer 29 Ariana Grande met Interview. Op 28 staat eh, Selena Gomez met Kill 'Em With Kindness. En op nummer 27 is uh, Pharrell Williams nieuw binnengekomen met Run In. Nummer 26 is voor eh, Justin Timberlake met Can't Stop The Feeling. En op 25 staat Little Mix met Shout Out To My Ex. Op 24 dan Dua Lipa met Harder Than Hell. En op 23 staat Tuyamo met Drop Dead Low. De nummer 22 voor eh, de Chainsmokers met All We Know. En op 21 Katy Perry met Rise. Op 20 staat Ellie Golding, Still Falling For You. En op nummer 19 Niall Horan met This Town. En de nummer 18 hoorde je net Keigo samen met Julia Michaels met Carry Me.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 Oh, and I will be with you in the nighttime when it's through. Oh, darling, I swear I'll go anywhere with you. Oh, I'll go anywhere with you. Oh, I'll go anywhere with you. De nummer 14 van eh, deze week, Passenger met de eh, oh, Anywhere. mooie plaat die eh, deze week maar liefste, eh, 12 plaatsen is gestegen. Vorige week nog op 26 eh, dus. Hey, de nummer 13 dan. De nummer 13 is in handen van uh, Pentatonix. En uh, zoals je waarschijnlijk wel al in de media hebt gezien en gelezen. Um, ja, het origineel van dat nummer wat uh, Pentatonix zingt, Halleluja... komt natuurlijk bij Leonard Cohen vandaan. En die is vandaag op 82-jarige leeftijd overleden. Zijn manager eh, had op de Facebookpagina gezet... Eh, met het diepste verdriet delen wij u mede... dat de legendarische poëet, songwriter en artiest Leonard, eh, Leonard Cohen is overleden. De, de muziek heeft een van de meest geliefde en begaafde visionairen verloren. En daar is geen woord aan gelogen. En dat is misschien ook wel de reden, nou ik denk het niet hoor, eh, dat Pentatonix in één keer 21 eh, plaatsen is gestegen. Nee, ik denk niet dat dat de reden is overigens, maar ik denk dat het gewoon een, eh, komt omdat het gewoon echt een goed nummer is. De nummer 13 dus van deze week, Pentatonix met Halleluja. De Euro Breakdown.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 Hallelujah. Hallelujah. kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. van uh, Pentatonix, de nummer 13 eh, van eh, deze week. Hier in de Euro Breakdown op uh, ZFM Zandvoort. En meerdere mensen hebben dat nummer van Leonard Cohen gecoverd. Maar ik vind dit toch wel een van de mooiste versies die ik ken. Hey, de nummer 12 dan. Calvin Harris. My way, way But in my heart I understand. I made my move. And it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way.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 De Euro Breakdown. Wij gaan aan de top 10 beginnen en dat doen we met Sigala samen met John Newman. En uh, wat die andere? Nou, Rodgers. Dit is Give Me Your Love, 24 weken lang in de huis. Vier plaatsen gedaald helaas, van 6 naar 10 deze week.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 Hier op uh, eh, CFM tijdens Breakdown. Hey, het is alweer uh, half vijf geweest. Dat betekent dat we zo gaan naar eh, de Nederlandse top 40. Die ga ik in uh, vogelvlucht uh, een beetje doornemen hoe die eruit ziet. En dan natuurlijk de rest van de lijst. Kijken of ik de top 10 compleet kan gaan draaien. Je weet het maar nooit. de Nederlandse top 40. En daar gaan we in de eh, vogelvluchten doorheen. De nummer 40 is van uh, Bastille met Good Grief. Nou, dan gaan we even de nieuwe binnenkomers wandelen. Uh, eh, Jonna Fraser samen met Frenna met Ik kom bij jou. Of Ik kom bij je, moet ik zeggen. Op 33 nieuw binnengekomen. Callum Scott met Dancing on My Own nieuw binnengekomen op 28. En even kijken. Kensington met Sorry is nieuw binnengekomen op 23. Nou gaan we kijken naar de top 10 van de Nederlandse top 40. 24 Carats Magic van Bruno Mars staat op nummer 10. Mercy van Sean Mendes staat op nummer 9. Haley Steinfeld met Starving staat op nummer 8. En op nummer 7 is de Major Laser met Cold Water. Martin Garrix samen met Bebe Rexha. In the Name of Love vinden we dan op een zesde plaats. Op een vijfde plaats in de Nederlandse top 40. Calvin Harris met My Way. De nummer 4 is in handen van Sia met eh, The Greatest. DJ Snake staat er nog in. Op een derde plaats, vorige week nog op twee met eh, Let Me Love You. The Weeknd met Starboy uh, staat op nummer 2 deze week.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 De snelste stijger was Pentatonix. Maar in ieder geval wel een heel vracht gestegen van 24 naar 8. Hey, de nummer 6 en de nummer 5 slaan we heel even over voor het gemak. Dat, ja, waarom? Ja, nou, daarom. Op nummer 6 vinden wij Ellie Steinveld samen met Gray en Z met Starving. En de nummer 5 is eh, Sia samen met Kendrick Lamar met eh, The Greatest. wij gaan eh, zo direct luisteren naar de nummer 4 van deze week. Wie dat is, dat hoor je zo. eerst heb ik nog namelijk een klein nieuwtje voor je. Ja, echt waar. Ja, echt waar. Want ik weet niet of je het wil weten, maar de weekend is weer vrij vrijgezel. De weekend zou je denken, wat interesseert mij dan? nou? Ja, mij niet zoveel, maar misschien ben je een vrouw en dan eh, wil je luisteren. En dan zit je te luisteren en dan wil je... Nou ja, je begrijpt in ieder geval wel wat ik wil, want het weekend is weer een uh, eh, vrijman. Na twee jaar is zijn eh, relatie met Bella Hadid tot een eind gekomen. De twee begonnen hun romans in 2015. Hun schema's waren altijd lastig om af te stemmen. En hij is druk bezig met de laatste details rond de promotie van zijn albums. Zo vertelde een insider aan People Magazine... Ze voelen nog steeds veel liefde voor elkaar en zullen zeker vrienden blijven. Nou, de breuk tussen de twee eh, komt als een eh, verrassing... nadat ze vorige maand nog verliefd rondliepen in Japan. het eh, nieuwe album van The Weeknd, Starboy, moet op 25 november gaan verschijnen. Bella dit is inmiddels druk met haar modellenwerk... en zal samen met zus Gigi te zien zijn op de catwalk van de modeshow van Victoria's Secret in Parijs... Nou, daar ben ik dan wel weer benieuwd naar hoe dat eruit ziet. Maar goed, dat zal wel weer eh, een persoonlijke eh, zijn. even gaan luisteren naar de nummer 4 van eh, deze week. Nummer 4 van deze week is in handen van uh, Ariana Grande.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 Vanaf 5 eh, uur Hans was naar een eh, roowater met Zandvoort draait door. De twee mannen die vechten altijd wie er achter het mengpaneel mag staan. Schapperoo zegt altijd dat hij de techniek doet. Maar zodra ik wegga staat Hans altijd gewoon achter het mengpaneel. Maar goed, weet je, het zal allemaal wel. Nicky Minaar samen met Ariana Grande is dit de nummer 4 van deze week hier op uh, Zandvoort tijdens Your Breakdown. Hey, het is tijd voor de top 3. Maar zullen we eerst even luisteren hoe de top 3 er vorige week uitzag. Nummer 3. op vrijdag. Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Twee weken pas stond hij in de lijst. Vorige week op eh, nummer 3. Deze week ook op nummer 3. Dan heb ik het over eh, Bruno Mars.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 En de hoogste notering ooit is eh, deze plaat. Eh, waar ze nu zit en waar ze vorige week zat. Ik weet niet nog waar ze volgende week gaat zitten. Luister dan gewoon volgende week weer tussen 3 en 5 naar de Euro Breakdown hier op ZFM Zandvoort. Dan zal je het zeker weten te horen krijgen. Zo direct na de klok van 5 is het tijd voor Zandvoort draait door. Het hele team zit er alweer klaar voor. Nou, doorgedraaid zijn ze sowieso altijd al, maar dat is weer wat anders. En volgens mij is ook nog gast. Nou in ieder geval blijf gewoon lekker uh, zo direct luisteren. hey, wij gaan naar de nummer 1 toe van eh, deze week. Dus een plaat die pas uh, acht weken lang in de lijst staat. Vorige week stonden ze ook op nummer 1 en deze week wederom. Dan heb ik het over DJ Snake samen met Justin fucking Bieber. Met Let Me Love You, de nummer 1 dus van weken 45 hier op CFM Zandvoort.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 Wederom eh, blijven zitten op een eerste plaats. De 26e jaargang aflevering 45 van vandaag vrijdag 11 november is de dag dat ik een uitzendingje presenteren mag. 2016 zit er weer op. Deze week hadden we 12 stijgers, 15 zittenblijvers, 10 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Eh, Nike Naked met Sexual. Baby en met I Got You en Pharrell Williams met Running verwelkom ik eh, in de lijst der lijsten. Dubs, Walking on Cars en Dua Lipa hebben helaas de lijst moeten verlaten. Hey, volgende week ben ik gewoon weer tussen 3 en 5 met de nieuwe afzending van de Euro Breakdown.